If this world were mine, I would place at your feet all that I own. You've been so good to me. If this world were mine, I'd give you the flowers. could have anything if this world were mine. I'd give you each day so sunny and blue. If you wanted the moonlight, I'd give you that too. even terug in de tijd met Marvin Gaye en Tammy Terrell samen in If This World Were Mine. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 8 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond inspiratiesessies voor mantelzorgers. Tamara Obraskova en Dal Canto. Een dwaalalert bijna operationeel. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Take the D train right to Brooklyn, far away from the city line. favorite year. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I still really, really love you. Sardé was dat. En Love is Stronger Than Pride. En daarvoor Thomas Dolby en A Jealous Thing Called Love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Mantelzorg is vaak zwaar en ondergewaardeerd. Maar er zijn gelukkig platforms voor kennisdeling, slimme hulpmiddelen en activiteiten om waardering te tonen en overbelasting tegen te gaan. Tera Cox praat erover met Lydia Maathuis-Gerritsen. Welkom, Lydia. Dankjewel. Eh, Lydia, Nederland telt zo'n 5 miljoen mantelzorgers, misschien intussen alweer meer. Dus het is heel goed en daar ben ik blij mee dat je daarover wil praten. Ehm, wie zijn ze eigenlijk, die mantelzorgers? Ja, dat is een hele goede vraag. Want je kunt denk ik niet de mantelzorger zeggen. Ehm, heel veel mensen noemen zichzelf ook geen mantelzorger. Ze zorgen voor iemand uit liefde, vanuit hun hart. En eh, nou, dat kan iemand zijn die voor ouders zorgt of voor een buur. Maar ook ouders die juist voor hun kinderen zorgen. Ehm, dus eigenlijk kan iedereen het zijn. En wat doen zij nou zo al, die mantelzorgers? Dat kan iets zijn wat een paar uur per week eh, bijvoorbeeld in eh, beslag neemt om, eh, om iemand te helpen. Ik noem maar iets hè, met administratie of helpen bij de boodschappen. Of iemand heeft een huisdier wat hij minder makkelijk kan uitlaten. Nou ja, ondersteuning in het, in het leven. of toch wel meer zorgintensief als iemand ziek is. Dat ja, eigenlijk iemand gewoon niet kan eh, functioneren of zelfstandig kan functioneren zonder hulp van iemand anders. Hoe gaat het met die mantelzorgers? Nou, de mantelzorgers waar eh, wij de inspiratiesessies mee hebben gedaan. Nou, ik kan zeggen dat het daar eigenlijk best wel, eh, wel goed mee gaat. We hebben een jaar lang gesprekken gehad en informatiebijeenkomsten. We hebben ook heel veel dingen gedaan. En eigenlijk is in dit jaar wel iets moois gebeurd. Van ja, ik zorg voor een ander en tijd voor mezelf heb ik niet. Dat is eigenlijk eh, het begin van, eh, van waar we stonden. Tot van ik, eh, ik ben een mens, ik zorg voor iemand anders, maar ik mag er ook zijn. En ik zorg dus ook voor mij. Hoe is dat eigenlijk begonnen? Want je had eerst alleen maar een dialoog, dacht ik. Ja, dat klopt. in eind 2024 had ik een dialoog met mantelzorgers. En daarin merkten we eigenlijk dat de mensen het heel fijn vonden om met elkaar in gesprek te gaan. En ook zo open en eerlijk met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Dat ze eigenlijk ook konden benoemen dat het zwaar voor ze was. En dat ze het soms ook niet wisten. Eh, hoe verloopt zo'n sessie nou? Wat is de aanpak? Eh, nou ja, dat in het begin was dat. Kijk, de dialogische houding, die heb ik daar, eh, die neem ik daarin mee. Dat is ook waar ik voor sta. Dus dat betekent dat die, die sessies, die bijeenkomsten zijn open, eerlijk en in vertrouwen. En daar mag je zijn. En hoe krijg je nou die mindset veranderd? Want eh, ja, op het moment dat je weet, ik moet goed voor mezelf zorgen, anders kan ik voor die ander niet zijn. Maar op het moment dat ik voor mezelf zorg, zit die ander wel op mij te wachten of die krijgt nu geen hulp. Hoe krijg je ze uit die ja, kijk, uiteindelijk is het niet mijn toverstaf. Hè? Ik ga met ze aan de, aan de slag om hen eigenlijk dat zelf in te laten zien. Dus dingen te doen die toch wel fijn voelen. En toch ook wel eh, met elkaar eh, in gesprek te gaan. En dat je dus iets haalt ook. Je komt daar, je, je gaat naar huis, je hebt energie opgedaan. Je hebt misschien wel goede tips gekregen van een ander. Je hebt nieuwe contacten die je eigenlijk wel prettig vindt. En je wilt daarom volgende keer weer zijn. Je gaat het jezelf gunnen om volgende keer terug te komen. Waren er nog andere tips of oplossingen die mensen aandroegen om ook tijd voor jezelf vrij te maken? Ehm, ja, zeker wel. Kijk, in, eh, in, in, het, in het hele traject zijn mensen dus eh, lekker meer naar buiten gegaan, ergens op een terras gaan zitten om koffie te drinken, genieten van de natuur, eh, je man dan toch meenemen. Als je zelf een uur weg wil en je man maar een half uur, nou dan komt hij naar het punt waar je koffie gaat drinken samen. Dus mensen gingen eigenlijk oplossingen zoeken voor zichzelf en de situatie dat het wel kan. Kijken naar wat wel kan. Wat zijn de plannen voor 2026, eh, in de loop van dat jaar? Nou, een vervolg op, eh, op 2025. We gaan weer zes inspiratiesessies organiseren. En eigenlijk dan voortborduren op waar we staan. Maar er komen ook nieuwe mensen bij. En wat ik mooi vind, bij de laatste bijeenkomst was een nieuwe meneer. En hij kon er gewoon bij. Terwijl hij best wel vol zat. En dus eigenlijk een beetje in de fase van de anderen eerder. En hij werd omarmd. En dat is heel fijn. Want dan wil je er ook zijn. Ja. Eh, waar worden ze gehouden en hoe kunnen we informatie krijgen daarover? Eh, nou, deze inspiratiesessies waar ik het nu over heb, die zijn in Overschie. Ehm, ze kunnen overal zijn, maar op mijn, eh, mijn pagina www.opjegeluk.nl kun je er ook meer over vinden. Nou, je zal vast daar respons op krijgen. Dankjewel Lydia Maathuis voor het delen van jouw ervaringen over de inspiratiesessies voor mantelzorgers. Les six au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole il reste une cœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux, une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole et tous les noms futile ternirait quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. tous les mots bleus. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl It's time to sing along when your day is not hold on. Hold on. If you feel like letting go, hold on. If you're sure you've had too much of this life. this life. The Course live bij MTV Unplugged. En daarvoor Christophe uit 1974 en Les Mots Bleus. Zometeen opera met Tamara Obraskova en Del Canto. En dat na Paul McCartney en My Love. I know my heart can stay with my love. It's understood. in the house. still find something there with my love. It's understood. My Love, Paul McCartney. Ons volgende onderwerp. Dal Canto is een operastichting voor gevorderde amateurs en semi-professionals in Delft en omstreken en staat onder leiding van Tamara Obreskova. Naast optredens gaat het over het doorgeven van kennis en liefde voor de klassieke muziek aan de jonge generatie. Ze is bij Herman de Bruin. Tamara, welkom. Ja, dank u. Jij zingt opera? Ik heb de hele leven lang uh, operas gezongen klopt. Ja. En begin je daar dan al mee als je heel jong bent? Kijk, luister je dan ook naar opera's? Want ik kan me voorstellen dat kinderen, die hebben daar minder belangstelling voor. <laughs> dat klopt. Ehm, op mijn zeventiende heb ik echt niet geweten dat ik ooit uh, een operazangeret zou worden. Eigenlijk op mijn zeventiende wilde ik heel graag een regisseur worden. En daar heb ik eh, mij heel goed voorbereid voor de opleiding voor de regisseur. Bij de, eh, de eerste examens heb ik een tien gekregen. Maar de wiskunde heb ik een 4,5 gekregen. En dat is de reden dat ik niet door de ballotage kwam. Oh Ja. Eh, en ik ging gewoon heel simpel bij de operahuis werken, bij de kostuumafdeling. Mhm. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste liefde eh, ontwikkeld voor de, voor de muziek maar dat is ook inderdaad per ongeluk gekomen. De eh, toen die tijd diva van uh, eh, Operahuis in Minsk, die heeft mijn horen Nurien. En heeft ze gezegd, goh, wat heb je een mooie timbre. Ik keek naar haar met heel grote ogen en ik zei, timbre, wat is het? <laughs> En zij heeft mijn hand gepakt en heeft ze naar de zangdocent. Toen die tijd hadden we in Rusland een eigen zangdocent. Mm Iedere operahuis had een eigen zangdocent. Zij heeft mij naartoe gebracht en ik mocht half jaar lang gratis zanglessen krijgen van het budget van een operahuis. En op zo'n manier, half jaar later, heeft ze weer mijn hand gepakt. En heeft ze meer, uh, weer mij naar de opleiding gebracht. En op zo'n manier ging ik zang studeren. Ja, en zo is de liefde ontstaan en nooit meer overgegaan. ontstaan. Ja. Kijk, liefde voor theater was dat al van die jongens af. Maar ehm, het is een andere taakje geworden. Nou, taakje. Ja. ja ja. maar rustig een uh, behoorlijke taak. Want als er geen zangers en zangeressen zouden zijn, maar zijn we dan met opera. Ja, inderdaad, dat is ook waar. Ja. Ehm, en niet uit Nederland dus, je zegt Minsk. Dus dat was toen nog de Sovjet-Unie? Ja, ik kwam inderdaad in 1988 kwam ik eh, uit Wit-Rusland naar Nederland. Eh, door een heel grote liefde in mijn leven. Ja, dat gebeurt vaker. Ja, gebeurt vaker. Met wie, met wie ik eh, heel veel jaren samen geweest ben. En met wie ik mijn prachtige tweeling gekregen gekregen heb. Nee, er zijn inmiddels nu al 26. Dus ik woon 35 jaar in Nederland. Ja, nou dat is eh, prima. En eh, Nederland is ook een beetje opera-minded? Nee, absoluut niet. Nee, hè? Nee, <laughs> Ik kwam echt inderdaad in een soort een, eh, nou ja, een soort een moerasje. Ja, <laughs> we hebben wel een operahuis in Amsterdam. Dat noemen ze de Stopera. Dat mag officieel niet, geloof ik. Maar, Stopera. Stadhuis en Nationale Opera, tegenwoordig heet het. Ja, maar dat is een één operahuis die overgebleven is uit uiteindelijk. Ooit hadden wij een Zuidopera eh, in Enschede. Ehm, en nu hebben we alleen eh, Nationale Opera. En in Delft hebben we? En in het Delft hebben we Delkante. Ja, Ja, maar dat is geen professionele Nee, maar dat is wel jouw kindje. Het is mijn kindje, ja. Buiten die, zo'n eh, die kinderen die je al hebt. <laughs> Ja. dat is absoluut inderdaad mijn kindje. Dat kan je zo zeggen. Ja. Daar heb je je ziel en zaligheid in gestopt. Wat, is Del precies? Is dat een operagezelschap? Del Canto is inderdaad een operastichting sinds zeven jaar. En dat is eigenlijk ontstaan niet door mijn verzoek, maar mensen met eh, met wie ik toen die tijd samengewerkt heb. Ze vonden een beetje dat ik te veel deed en artistiek eh, en eh, organisatie. En ze zei, ja goh, zullen we gewoon bepaalde taken uit je handen nemen. En op zo'n manier kan je zich richten alleen op de dingen waar jij goed bent. Je hebt met jongeren ook iets, uh, ja. ben je ook mee bezig hè? Ja, wat ik probeer al vanaf het moment van het, dat, dat toen die tijd Delcante ontstaan is. Wat ik probeer elke jaar jongeren betrekken op welke manier dan ook. Welke leven dan ook. Als die maar een klein beetje meezingen als, een, als zingen. En als een klein beetje kijken wat theater is. En wat achter de bühne is. Wat gebeurt dat allemaal? Nou, godzijdank is tot nu toe mij gelukt. Ik heb minimaal elke jaar twee eh, zangers, jonge zangers, die aan meedoen. Maar ik wil heel graag ja, meer jongeren bij betrekken. En hoe kan dat op een goede manier? Pluk je die zelf uit de samenleving of komen die nou naar ja, je toe? Het is meer oproep misschien voor de, voor de ouders. Als, als je denkt dat je kind eh, goed kan zingen of goed kan acteren, zoek maar op. En dan gaan we kijken of die inderdaad genoeg talent heeft om aan mee te doen. En eh, hoe kunnen ze je vinden als je gaat zoeken? www.delcanto-delft.nl Tamara Obreskova, dank voor het gesprek. morgen voor jou even ver. zeggen hetzelfde wat ik zo lang op jou heb gewacht. Maar kijk hoe ik wegga en nooit naar jou terug en langzaam verdwijn middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Een grote solo-hit in 1983 voor ex-Led Zeppeliner Robert Plant. Big Log was dat. En daarvoor Lisbeth List. En zo hoog in de hemel. Zometeen speurhonden en dwaal alert. Na Paul Simon, an American tune. is the time I've been mistaken and many times confused. the sand of often felt forsaken and certainly misused. Oh, but I'm alright, I'm alright, I'm just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's alright, it's alright, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. And looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. up above. My eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea, and I dreamed I was flying. For we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the nature's most uncertain hours and sing an American tune. Oh, and it's alright. It's alright, it's alright. You can not be forever blessed. Still, tomorrow's gonna it's That's all I've tried. It's Muziek uit de jaren 70. Paul Simon, hij was nog trots op zijn Amerika toen. America Tune was dat. Ons volgende onderwerp. Dwaal Alert richt zich op snelle alarmering en versnelde opsporing bij vermissing. Een initiatief van speurhondenteam SARS. Voorzitter Huug Hulleman is bij Terracox. Huug, van harte welkom hier. Dankjewel. Huug, je bent voorzitter van de stichting SARDOX. Uh, eh, waar staat dat ook weer voor? SARDOX Zuid-Holland-Zuid. Search and Rescue Docs Zuid-Holland-Zuid. Wat doen jullie zoals Search and Rescue? Wij eh, lossen vermissingen op voor zover mogelijk. En dat betekent het opsporen van vermiste personen. Dan wel levend, het liefst levend, maar ook overleden. Het lijkt me wel een hele verwarrende emotie voor jullie. Want je hebt dan eigenlijk succes, je hebt je doel bereikt. Maar het is natuurlijk eh, emotioneel wel zwaar wat er dan gevonden wordt. Nou ja, het is in die zin heel erg contrasterend dat op het moment dat je wat vindt, of het nou levend of dood is, dat maakt op zich niet uit. Dat je je hond enorm moet belonen. Want die hond heeft een topprestatie geleverd en daar doet die hond het voor om beloond te worden. En als je dan een overleden persoon aantreft en je gaat die hond als een, als een, als een malle belonen, ja, dat kan voor mensen die het dan toevallig zien wel heel erg raar zijn. Maar als je dat niet doet, dan frustreer je je hond. En dan denk je de volgende keer, ik heb niet zoveel zin meer. Maar ook voor jullie zelf. Je hebt succes geboekt, maar kijk eens wat voor een verdriet er ook is. Eh, nou is dit jullie core business, maar onlangs zag ik jullie trouwens nog op tv bij een vermissing. Maar intussen is er een nieuw initiatief, het Dwaal Alert. Klopt, eh, dat is een soort van geëxplodeerd in ons gezicht. Wij werden benaderd door Zorgwaard uit de Hoekse Waard, door Jack Tiadens, de bestuurder. Eh, met de mededeling, ik wil met jullie praten. Ik zeg, oké, dat is goed. En toen kwam het, het idee naar boven dat op basis van de wet zorg en dwang, waarbij de mensen eigenlijk voor zover mogelijk niet al te veel in de weg gelegd mag worden om hun vrijheid te beperken. Dat ze de mensen ook naar buiten moeten kunnen laten gaan om te wandelen. Nou is dat over het algemeen is dat goed geregeld en gaat allemaal goed en allemaal veilig. Maar Alzheimer en dementie is een hele grillige ziekte. Dus dat kan ineens toeslaan dat de mensen denken, ik ga naar mijn lagere school toe, want ik voel mij nog steeds kind op die lagere school. Die vinden ze dan niet meer, want die is vaak weg en dan gaan ze dwalen. En het verzoek van Zorgwaard was, als dat gebeurt... en wij hebben geen inzetten voor Zorgwaard gehad... er zijn wel mensen in de afgelopen jaren een tijdje kwijt geweest... Ehm, de, het verzoek was, kunnen jullie dan aan de hand van een geurbron... die mensen voor ons opsporen en terughalen? En het antwoord is heel simpel, ja, dat kunnen we. Ja, dat is ook een precaire situatie, die wet. Want aan de ene kant wil je mensen natuurlijk veilig houden... maar ze hebben ook recht om eh, ja, nog eh, hun privacy te hebben, hun eigen dingen te doen. Ja. Eh, dat lijkt me een dun lijntje om op te balanceren. Ja, dat, dat is dus ja, dat is echt het maatwerk wat de zorginstellingen moeten leveren van, betrekt, met betrekking tot vrijheid van de mensen. Maar dat geldt met name ook voor de mensen die nog thuis wonen, mantelzorgers. Die moeten echt bepalen van kan ik haar, hem of haar in zijn eentje laten wandelen. Dat, dat is een enorme moeilijke afweging. Want je kan niet altijd meegaan. En soms gaan de mensen uit zichzelf weg en komen ze ook gewoon weer terug. Maar mantelzorgers die, eh, die, die een thuiswonende hebben, die dementie heeft, die staan er echt helemaal alleen voor. En daar is Dwaal Alert ook enorm op gericht. Dat we die mensen snel en effectief kunnen helpen. en Dat ze ook een handvat hebben. Eh, wat ze kunnen bellen van help, er gebeurt iets. Ze moeten altijd de politie bellen. Dat is, daar is geen discussie over. Er moet altijd de politie gebeld worden. Maar daarentegen kunnen wij redelijk snel opschalen. En jullie komen ter plekke. Zijn hond moet dan even snuffelen aan de pyjama van opa of zo? Ja, ja. kussensloop, eh, haarborstel, zelfs kunstgebieden, eh, tandenborstels, liever niet. Maar het mooiste is een, eh, een, kussensloop. Daar zit de courante lucht op. Dat knippen we dan meestal in stukken. Dat als er meerdere honden zijn, dat ze een onafhankelijke geurbrand van elkaar hebben. Anders krijg je olifantenpaadjes dat de honden elkaar gaan volgen. En de geleider neemt dat dan mee in een plastic zak. Heel, het is echt heel simpel. En als de hond onderweg twijfelt, kan je nog een keer de geur aanbieden. En dan pakt hij het spoor opnieuw op. Dat kan gebeuren. En als de hond moe is, zet je een nieuwe hond op, een verse hond op het spoor. Want, jullie hebben honden genoeg, althans qua dekking. Wij hebben in onze regio eh, bijna 600 tot onze beschikking voor Zuid-Holland en Zeeland. Eh, we hebben een team met 16 honden, we hebben een team met 6 honden. In het noorden zitten ook een aantal. Eh, we hebben een team uit Belgisch Limburg, wat Nederlands Limburg bedruppelt, bedruipt. die overigens ook waarschijnlijk de uit België gaan starten, want ze vinden het een super initiatief. Dus het, het, het waait nu ook over in andere landen, dat is wel grappig. Ik vind het een super initiatief en zo te horen gaat dat heel veel eh, geruststelling geven. Eh, ik wil je daar hartelijk van mee feliciteren eigenlijk. Waar kunnen we terecht voor informatie? De website www.dwaal-alert.nl eh, daar is alles zichtbaar. Als ze naar onze Facebook gaan, Search and Rescue Dogs Zuid-Holland Zuid, afgekort als SARDocs ZHZ. Daar staan ook links op, die verwijzen naar Dwaal Alert, op onze eigen website ook. Eh, het is bijna overal te vinden nu. Alzheimer Nederland heeft het ook gepubliceerd op hun site. Nou, hartelijk bedankt. Eh, het is kosteloos. Eh, jullie maken natuurlijk wel kosten, dus doneren kan altijd. Ik neem aan dat is op de site te vinden. ik wil je hartelijk bedanken, Hugo Hulleman, voor al deze informatie en voor het mooie initiatief. Graag gedaan. inside your shoes. I won't pretend what life was like for you. You always kept me close and safe. I wish I could have done the same for you. wanna tell you everything. I love you and I mean it. But when you left, I lost my peace of mind. How could you say goodbye without saying goodbye? How did I stop and notice you were lost and hopeless, and we still ran out? time. I know you must have had your reasons to leave us all behind. I'll never know why. to sacrifice so much. I know a heart of gold, but such a tortured soul. I wanna tell you everything. I love you and I mean it. But when you left, I lost my peace of mind. How could you say goodbye without saying goodbye? How did I stop and notice you were lost and hopeless, and we still ran out of time? I know you must have had your reasons to leave us all behind. I'll never know why. Smachtende muziek van Jesse J. I'll never know why was dat. En daarmee zijn we bijna aan het einde van deze late avond van donderdag 8 januari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Robbie Robertson blijft nog even bij je. Fijne nacht. Eh. smoke from a sweet crack.